Navy van Eck met het NOS-journaal. Duitsland en Luxemburg hebben het reisadvies voor China aangepast vanwege corona. Niet-essentiële reizen worden nu afgeraden. België hanteert al langer een negatief advies. Nederland past het advies vooralsnog niet aan. Wel worden reizigers gewaarschuwd dat ze er rekening mee moeten houden...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 Het stel moest zich opsluiten in een van de kamers boven. Daar belden ze 112. De man raakte gewond aan de hand bij de aanval. De politie kon de hond niet tot bedaren krijgen met een taser... en daarom werd hij doodgeschoten.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 Me tratan de matar como que era, les vivo. La cotorra que tengo lo manda para intensivo. La guerra no ha empezado, ya se le acaban los tiros. Afuera tengo un panamera. Salimos por la carretera, la gente a mí me pregunta y yo le digo que yo estoy en Marianela, Marianela, la Mariana, Marianela, Mariana, la Marianela, la Mariana, Marianela, la la Marianela, y yo le digo que yo estoy pasa? Súbeme la música DJ, ¿qué pasa? Dame una botella de gay, ¿qué pasa? Ando con los tigres de Guay, ¿qué pasa? Ando la para con la gente de Cristo Rey, guay Súbeme la música DJ, ¿qué pasa? Dame una botella de gay, ¿qué pasa? Ando con los tigres de Guay, ¿qué pasa? Ando la para con la gente de Cristo Rey, para para para para para para para para para para para para dándola para para para para para para para para para para para para para dándola para con la gente de los minas tenemos el piquete que a tu jefa le fascina frenamos a tu casa en guagua de doble cabina te agarramos por el pecho y te doy con las campesinas prendí vámonos Marianela empuñamos para de mal y la metemos en la cajuela tenemos el VIP casi botando candela me siguen preguntando y yo le digo que yo sigo que yo sigo que yo sigo Mariana la Mariana la Mariana la Mariana la Mariana la Marianela, la Marianela, Marianela, Marianela, Marianela, Marianela, Marianela, Marianela, Marianela, la Marianela. Yo la digo que yo estoy Marianela, Marianela, la Marianela, la Marianela, Marianela, Marianela. Pasa, súbeme la música DJ, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?